Lot Lewin met het NOS Journaal. De democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, vraagt republikeinen om zich openlijk te scharen achter de commissie Mueller. Robert Mueller doet onderzoek naar de banden tussen Rusland en het campagneteam van Donald Trump in 2016. In een verklaring veroordeelt Schumer de suggestie van de president dat het onderzoek van Maller moet worden beëindigd. Hij roept politici op om duidelijk te maken dat stopzetting van het onderzoek en het ontslag van Maller de rode lijn in de democratie zouden overschrijden. Een kandidaat-raadslid van de PvdA heeft gisteren haar campagne in Emmen gestaakt omdat ze werd gediscrimineerd. De geboren Somalische moslima werd meerdere keren uitgescholden om haar huidskleur toen ze op straat campagne voerde voor de gemeenteraadsverkiezingen. Via sociale media krijgt de nummer 12 op de Emmense kieslijst steun uit het hele land. Ook PvdA-fractievoorzitter Ascher heeft woedend gereageerd op het incident. In Rusland lijkt de opkomst bij de presidentsverkiezingen dit jaar iets hoger te zijn dan de vorige keer. Rond half vier had ongeveer de helft van de Russen zijn stem uitgebracht. Om zeven uur vanavond sluiten de stemlokalen. De gedoodverfde winnaar is president Poetin. In de eredivisie heeft Ajax met 5-2 gewonnen van Sparta. De Amsterdammers verdienen daar drie punten mee... en verkleinen de achterstand op koploper PSV weer tot zeven punten. Roda JC heeft de laatste plaats in de eredivisie overgedragen aan FC Twente... door verrassend met 1-0 te winnen bij NAC Breda. En eerder vanmiddag won AZ thuis op het nippertje met 3-2 van FC Groningen. Het weer dan nog, wolken in het zuiden, maar elders veel zon.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 Via de kabel op 104.5.